4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Honduras hebben honderden mensen het mortuarium bestormd... waar de lichamen liggen van de slachtoffers van de gevangenisbrand van vorige week. De nabestaanden eisen dat de lichamen van hun familieleden snel worden overgedragen... zodat ze kunnen worden begraven. De menigte, die vooral bestond uit vrouwen... werd door de politie met traangas uit het mortuarium gedreven. Bij de brand in Honduras kwamen bijna 360 gevangenen om het leven. De meesten zijn zo ernstig verbrand dat het moeilijk is hun identiteit vast te stellen. Tot nu toe zijn 32 lichamen geïdentificeerd en daarvan zijn er 16 overgedragen aan de familie. Een groep van 59 supporters van FC Utrecht mag komende zondag Enschede niet in. De burgemeester heeft een stadsverbod opgelegd... naar aanleiding van de rellen bij de wedstrijd Utrecht-Twente begin december. De hooligans die Enschede niet in mogen... hebben vanwege die rellen van de KNVB een landelijk stadionverbod gekregen. Burgemeester Den Oudste is bang dat ze toch naar Enschede komen... en een gevaar vormen voor de stad. Op basis van de gemeentewet worden de hooligans daarom geweerd. Ze krijgen allemaal een brief. Het opleggen van een gebiedsverbod voor een hele stad... is volgens de gemeente Enschede uniek. In Brussel vergaderen de ministers van Financiën van de eurozone nog steeds over Griekenland. Ze bespreken of het land aan alle voorwaarden voldoet om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen. De Luxemburgse premier Juncker zei dat er nu een besluit moet komen over de lening, omdat er geen tijd meer is voor uitstel. Als Griekenland het geld niet krijgt, is het land volgende maand failliet. Minister De Jager wil dat er permanent toezicht komt op de Griekse regering. Volgens hem komt Griekenland keer op keer gemaakte afspraken niet na. Het weer bewolkt en vooral in het noorden wat lichte regen, minima rond het vriespunt. In de ochtend kan nog wat motregen vallen, smiddags wordt het droog en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Ja, mijn naam, die komt er ook nog achter tegenwoordig. <laughs> Welkom in het, eh, in het derde uur van, eh, van Dit is De Nacht. Dus als u eh, vaker luistert, dan weet u een beetje wat u te wachten staat. De eerste twee uur hebben we met elkaar gepraat over een onderwerp uit de actualiteit. En dat was in dit geval het meldpunt tegen Midden- en Oost-Europeanen. Eh, in in, zoals Timo al zei, het raakte een beetje de discussie eh, van eh, ja, alweer een paar maanden terug volgens mij... toen we het over de Oost-Europese banners hadden al, had het wel een heel andere insteek. Juist ook de insteek van, kan Wilders dit, dit maken? Nou, meningen daarover hebben we gehoord van, van PVV-stemmers en van, van linkse mensen... en mensen die gewoon een hele andere, mooie, genuanceerde meningen over hadden. En daar is dit programma ook voor bedoeld. Maar het derde uur, het derde uur dat is toch altijd net even wat dieper in de nacht... Van 4 tot 5 uur dan draaien we gewoon een, eh, een hoop muziek en daar gaan we van genieten. Straks hebben we een van Chris Isaacs favoriete rock'n'roll nummers. Maar eerst hebben we een, eh, een prachtige klassieker van Spandau Ballet. De Nacht. Met Renze Klamer. I've been traveling over mountains. Even through the valleys too. I've been traveling night and day. Running all the way. Trying to get to you. Ever since I read your letter. keep traveling night and day, running all the way, trying to get to you. it home. That's exactly what I do. I would travel night and day. You When I was trying to get to you. Trying to get to you van Chris Isaac. Het is voor eh, van zijn nieuwe album eh, Beyond the Sun. Het is eh, deze week de Radio 1 Week CD. Het origineel is van, van Elvis Presley uit, uit 1955. En eh, Chris Isaac die heeft een aantal geliefde songs van hem uitgekozen... en eh, heeft hij gecoverd voor dat album Beyond the Sun. We kennen hem al eh, van zijn hits uit de jaren 80 en 90. Blue Hotel, Living for Your Lover, Wicked Game en Lie to Me. En hij heeft eigenlijk al ja, sinds, zijn, sinds jeugd een enorme voorkeur voor de rock and roll... via de plaatsen van zijn ouders, zoals dat wel vaker gaat met de muzikale liefdes. Hij ging naar de Sun Studios in Memphis, waar al die beroemde nummers zijn opgenomen. De nummers van Elvis Presley, van Johnny Cash, van Jerry Lee Lewis en, eh, en vele anderen. En hij heeft daar eh, dit album opgenomen. En dat, eh, dat mag er zijn, dat album. Johnny Guitar Watson. Dat is ook een, een mooie artiest. En die bracht in 1977, toen bestond ik nog in geen enkele vorm... bracht hij het, het nummer Real Mother for You uit. En daar gaan we nu naar luisteren. but the price ain't right. <laughs> ain't that cold? Be a damn sight cheaper, yes it would.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 Watch your step. I'm number one B. Come on in. I'm sorry for the mess. I saw you standing there. And I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that i forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smoke's all burning down. You do a little calculation and suggest we get another round. but then you said probably thinks she's being bad. Well, that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet ass pie. So, how could you hope to say no when you see him walking by? ran back to my house. Watch your step, I'm number one B. Come on in, and I'm sorry for my. Maya Vidal, het is eh, originele muziek. Een beetje dromerig, melancholisch, volkachtig misschien zelfs. En uh, zij zelf is ook eh, best origineel, want ze woont afwisselend in Parijs, New York en Barcelona. Dat zou ik, zou ik ook wel eens leuk vinden. En nou, wat, wat, een van die originele dingen is gebruikt naast trompetten en strijkers... maakt ze heel veel gebruik in haar muziek van kinderspeelgoed. Ja, waarom ook niet eigenlijk. Dat eh, tot zover uh, Maya Vidal. We gaan, eh, we gaan nu luisteren naar heel wat anders. naar Johnny Hates Jazz met het nummer Turn Back the Clock. De Nacht. Met Renze Klamer. Sweetest Thing van YouTube En eh, ja, de Sweetest Thing van Bono, dat is nu eventjes eh, Facebook. Want eh, Bono is naast zanger ook nog eens investeerder. En hij verdient maar liefst een miljard dollar bij de komende beursgang van Facebook. Hij heeft namelijk 210 miljoen dollar geïnvesteerd in deze nou ja, overbekende social network site. En zijn eigen vermogen wordt nu geschat op ruim 100 miljoen dollar. Maar na de beursgang kan hij daar een, een extra nulletje achter zetten. En dat betekent dat hij meer overhoudt aan de investering in Facebook... dan wat hij ooit in zijn leven heeft verdiend met het maken van muziek. Dat is toch wel eh, redelijk eh, frappant, vind ik. Maar goed, daar hoeft hij, in ieder geval, eh, hoeft hij zich nooit meer zorgen te maken om de centjes. Tot zover Bono. We gaan nu naar een heel andere artiest. Een heel andere artiest, namelijk Tina Turner. Wie kent haar niet? Iedereen kent haar natuurlijk onder andere van de, grote hit Respect. Maar ze heeft veel meer mooie nummers.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 baby. Ja, dat was eh, Tina Turner. En eh, voor de mensen die, eh, die, nog wakker waren net, ik maakte een, een historische blunder. Het is ook al half vijf s'nachts geweest. Ik zei Tina Turner, die we allemaal kennen van de grote hit Respect. <laughs> ja, nou, ik hoef hem waarschijnlijk niet eens te verbeteren, want u weet het al. Die was natuurlijk helemaal niet van Tina Turner, maar van Aretha Franklin. Ik bedoelde namelijk uh, ja, welke zal ik eigenlijk zeggen van Tina Deur? Het zijn er zoveel. Eh, Simply de best. mijn technicus zijn is eigenlijk natuurlijk wel de allergrootste. Ik zocht het even op. Die heeft me liefst 62 weken in, in de top, topnoteringen gestaan. Dus bij deze daarvoor uh, mijn Als u het überhaupt opgemerkt was. Als u het niet heeft opgemerkt, dan bent u nu in slaap aan het vallen. En dan ga ik u ook niet storen. Want dan gaat u nu lekker luisteren naar John Mayer. Met, die samen met Taylor Swift. Maar ja, probeer er maar eens te herkennen. Want je hoort er bijna niet. In ieder geval, ze zingen samen door nummer half of My Heart. love somebody My Heart van John Mayer samen met, eh, met Taylor Swift. Ik hoorde het toch even mee aan het eind. <laughs> is toch leuk. John Mayer, ja. Ik, eh, ik ben eh, wel fan van die man. Ik ben bij een concert van hem geweest in, in Manchester. En nou, als, die ooit, als je ooit eens de kans krijgt om live te bezoeken... en je vindt zijn muziek leuk... dan zou ik zeggen, ga dat absoluut doen. Want hij is live minstens net zo goed. hij is afgelopen jaar, of tenminste eind vorig jaar... is hij geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn keel. En daardoor is de release van zijn nieuwe album... Die is, eh, die is eventjes uitgesteld. Het is nog niet echt bekend wanneer die gaat uitkomen. We hopen natuurlijk wel dit jaar. En het heet in ieder geval Born and Raised. En op zijn website is een preview te horen van de nieuwe single Shadow Days. En het idee daarachter is dat de, Shadow Days are over. Nou, ik ben erg benieuwd naar eh, zijn nieuwe werk. Hij weet toch wel vaak eh, wat variatie in te brengen in zijn albums. En ik ben benieuwd wat, wat voor muziek er allemaal op het nieuwe album staat. Het volgende nummer uh, waar we naar gaan luisteren is van Big Mountain. Baby, I love your way. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. crashing down in tiny pieces to the ground. I was all alone down here, trapped beneath the atmosphere. Then I thought somebody called my name. I spun around and caught a flame. I gave in to a God I didn't know. And now everything is falling in. brand new life is calling and I owe it all to grace. with advice no one wants to listen to a list of things they shouldn't do so i build a city on a hill and i light a candle on the sill knowing you'll be always knocking at could see Het is De Nacht. Spinnenvissers, dat met Oosteinde. En het eh, laatste nummer waar we dit uur eh, naar gaan luisteren... dat is eh, van Ten cc En Kevin Godley, die bekend is van het duo Godley and Cream... En eerder was hij dus dit van 10cc. Die werkt tegenwoordig als regisseur van muziekvideo's. En naast het maken van video's brengt hij samen met partners binnenkort een app uit. Een, een iPhone of iPad applicatie genaamd Whole World Band. En dat houdt dan zoveel in als dat verschillende muzikanten van over de hele wereld nemen een instrument op via de iPhone. En er kunnen ook nog beelden mee worden opgenomen. En die app die combineert dan alle opgenomen instrumenten en beelden tot één nummer met een videoclip. Nou, dat is nog eens een, eh, een, eh, een, creatief idee van, eh, van deze man.